Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verplicht schoolzwemmen op de basisschool komt niet terug. Herinvoering kost 145 miljoen euro. En leraren zijn er te veel tijd mee kwijt, zegt het kabinet. De Tweede Kamer had om herinvoering van schoolzwemmen gevraagd. Tegenwoordig hebben steeds minder kinderen een zwemdiploma. Vooral kinderen met een migratieachtergrond of uit gezinnen met een laag inkomen. Het kabinet erkent dat, maar zegt dat scholen zich vooral moeten focussen op basisvaardigheden. Lezen, schrijven en rekenen. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Kriviri zijn volgens president Zelensky 14 mensen gedood, onder wie zes kinderen. Ook zijn er meer dan 50 gewonden. Op foto's is te zien dat de raketten midden in een woonwijk terechtkwamen. Kriviri is de geboorteplaats van Zelensky. De stad wordt vaker aangevallen. Dinsdag kwamen ook 14 mensen om. Omroep NTR is kwaad en teleurgesteld over de bezuinigingsplannen van minister Bruins. Daarin moeten de omroepen opgaan in zogenoemde omroephuizen. Voor de NTR is daar geen plaats. Er werken zo'n 400 mensen. De omroep maakt culturele en journalistieke programma's als Nieuwsuur, Andere Tijden en het Klokhuis. Bruins zegt dat hij wil kijken hoe de programma's van de NTR kunnen blijven bestaan. De Britse komiek en acteur Russell Brand moet voor de rechter komen... voor verkrachting en aanranding. Justitie deed onderzoek naar Russell... naar aanleiding van een tv-documentaire. Vier vrouwen beschuldigen hem daarin van aanranding... verkrachting en seksueel geweld. Russell Brand spreekt de beschuldigingen tegen.